Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Europese landen zeggen dat ze Oekraïne blijven steunen. President Trump kwam deze week met een plan om de oorlog met Rusland te beëindigen. Maar dat plan komt er eigenlijk op neer dat Oekraïne zich voor een groot deel overgeeft. En het is dus niet zo lekker gevallen in Brussel, zegt correspondent Ardi Stemerding. Het plan dat u nu ligt druist op allerlei manieren totaal in tegen wat de EU wil. Bijvoorbeeld als het gaat over het op voorhand opgeven van Oekraïns grondgebied. Of als het gaat over goede veiligheidsgaranties met Europese troepen. Toch zien EU-landen er ook nog wat iets positiefs in. Namelijk dat het plan zou kunnen leiden tot echte onderhandelingen over vrede. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat ze achter Oekraïne staan. Premier Schoof zegt dat hij later vandaag gaat bellen met de Oekraïense president Zelensky. In het gezinshuis waar jarenlang twee kinderen werden mishandeld... heeft eerder ook een kind gewoond dat ook slecht behandeld werd. Begin deze week werd bekend dat ergens in het noorden van Nederland twee kinderen werden mishandeld in zo'n gezinshuis. Ook moesten ze zwaar werk doen en werden ze expres door een hond gebeten. Daarvoor woonde er dus ook al een kind dat werd gekleineerd en hard gestraft. En op verschillende plekken zijn vandaag jeugdlintjes uitgedeeld... aan kinderen die iets heldhaftigs of bijzonders hebben gedaan voor een ander. En een van die lintjes was voor Joanne van 11. Zij redde haar moeder en een hond uit een huis dat in brand stond. En ze konden toen geen kans meer op. De alarmen stonden vol aan en er was zo zwart van een rook. En en die handen, die pakte een doekje. Mama, laag, laag, laag. Toen zei ze, ja, maar als is er nog de hond. En toen is ze in de vlammen gegaan en toen heeft ze de hond ook nog gered. En dan sta je met z'n tweeën buiten en dan krijg je weer wat adem en lucht. Wat zij geflikt heeft, ja, ik, trots. Trotser als trots kan deze mama niet zijn. Ja, Joanne wist wat ze moest doen omdat ze daar op school lessen over kreeg. Om haar te bedanken is ze vanochtend verrast door de burgemeester met bloemen, cupcakes en uiteraard een lintje. Het weer vanmiddag op de meeste plekken droog. Alleen in het noorden kans op een winterse bui bij een graad of 4.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 De weg is namelijk zo goed als dicht. Je kunt alleen via de parallelbaan. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Verder op de A5 daardoor ook een lange file van Amsterdam naar Hoofddorp... tussen IJmuiden en in de Hoek. Daar sta je ook een uur in de file. Op de N205 Zwanenburg-Nieuw-Vennep bij Nieuw-Vennep 20 minuten verdraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Westzaan... een kwartier verdraging door een ongeluk. Daar is de weg ook zo goed als dicht.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 Yeah. Some people search for a fountain. The promise is forever people need three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver. if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I did. dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven en jij onder. Oeh, hoek, En we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oeh. Was er bij niet zo belang.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 Aanleiding is het plan van de Amerikaanse president Trump. Dat komt neer op verregaande tegemoetkomingen van Oekraïne. In het gezinshuis waar jarenlang twee kinderen werden mishandeld... heeft eerder een kind gewoond dat ook slecht behandeld werd. De William Schrikker Stichting, die de voogdij regelde... haalde die jongen daar weg, maar besloot later om er opnieuw kinderen te plaatsen. Acteur en regisseur Paul van Gorkum is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol van de baron in Bassie en Adriaan. Het weer, enkele winterse buien, maar meestal droog.